Freddy van met het NOS-journaal. In Brussel hebben de financiën een akkoord bereikt over een verlenging van het Griekse schuldenpakket voor vier maanden. Dat is een kortere periode dan waar de Grieken op hadden gehoopt. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zegt dat er in de bestaande afspraken rekening zal worden gehouden met de economische situatie van de Grieken. Hij benadrukt dat de Grieken zich houden aan de afspraken met de schuldeisers en dat ze zich committeren aan de voorwaarden. Hoe de Grieken de komende tijd gaan bezuinigen maken ze maandag bekend. Turkije staat op het punt een nieuwe veiligheidswet in te voeren die sneller en harder politieoptreden mogelijk maakt. Volgens de oppositie verandert de nieuwe wet Turkije in een politiestaat. Volgens de nieuwe wet kan onder meer een verdachte 48 uur lang worden vastgezet zonder tussenkomst van een advocaat of een officier van justitie. Ook krijgt de politie het recht om tijdens demonstraties gericht te schieten op demonstranten die met molotovcocktails gooien, ook als ze die niet in de richting van de politie gooien. Werknemers moeten weer WW-premie gaan betalen, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Hoeveel is nog onduidelijk. De premieheffing zou op 1 januari komend jaar in moeten gaan. In 2008 kwam er een einde aan het werknemersaandeel in de werkloosheidspremie in verband met de economische crisis. Zo zouden werknemers meer te besteden krijgen. Inmiddels vertoont de werkloosheidskas een tekort van ongeveer 10 miljard euro. Het heffen van premie bij werknemers moet dat tekort aanvullen. Het advies van de SER is een uitwerking van principeafspraken die vorig jaar zijn gemaakt in het sociaal akkoord. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het regenen. Het wordt een graad of 4. Morgen zijn er eerst buien. Daarbij is er kans op hagel, natte sneeuw en zelfs op onweer. In de loop van de dag kan hier en daar de zon wat vaker doorbreken.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 Forget him, will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. wipe your eyes, you got an old soul. for getting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. you've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous.